Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is al dagen spannend rondom het Oekraïense stadje Bakhmut. De Russen proberen het al maanden in te nemen, maar dat is er nog niet gelukt. Al lijken ze nu dichterbij dan ooit. President Zelensky denkt dat Oekraïne het niet lang meer vol kan houden, zegt deze defensie-expert. Gisteren hoorde ik ook een, een, eh, een, van hun commandanten zeggen van... luister, de situatie in Bakhmut is gewoon een hel. Alle gebouwen worden kapotgeschoten. Dan kun je ook de gewonden niet meer weghalen. Dan kun je de mensen ook niet meer voorzien van munitie. Dat is een dat Zelensky gaat zeggen van luister met zijn commandanten... wij trekken ook de laatste bataljons nog weg. Die brengen we naar veel beter verdedigbare plekken, dieper naar, naar, naar achteren toe. Bakhmut was een stad zo groot als Almelo, maar na al die maanden oorlog is er bijna niets meer van over. Pas op met nageldrogers. Het UV-licht dat gelnagellak sneller laat drogen is misschien kankerverwekkend. Dat zeggen Amerikaanse onderzoekers. 100% zeker zijn ze niet. En daarom is er volgens KWF Kankerbestrijding meer onderzoek nodig. Het Spaanse eiland Mallorca ken je waarschijnlijk van strand en van zon, maar dat is op dit moment anders. Het eiland ligt onder een dikke pak sneeuw, op sommige plekken zelfs een halve meter. Het is 12 jaar geleden dat het sneeuwde op Mallorca. Vanaf morgen wordt het weer droger en dan verdwijnt de sneeuw waarschijnlijk snel. En het einde van een voor veel mensen niet zo'n leuk tijdperk. In Utrecht ging vandaag de laatste coronateststraat dicht. Omdat het virus volgens het RIVM nu niet meer gevaarlijk is... is alle testen ook niet meer nodig. Vandaag kregen er nog 16 mensen een stokje in hun neus. En toen zat het er voor de GGD Utrecht echt op. Het is natuurlijk wel het einde van het tijdperk... Hè, dat de vaste testlocaties gaan sluiten. Het is dus niet meer nodig om zo massaal te testen. Dus ja, het geeft wel een, eh, een blij gevoel in dat opzicht. Er blijven in Nederland nog wel een paar teststraat van de GGD voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Die willen checken of ze corona hebben. Het weer, weinig bewolking. Vannacht gaat het overal wel een paar graden vriezen. Morgen is er volop zon, bijna geen wolken en een graad of zeven.